Er gelden nog wel beperkingen om te voorkomen dat de Grieken al hun spaargeld opnemen. Met de ingang van vandaag is ook de BTW voor veel producten omhoog gegaan van 13 naar 23 procent. Nederlandse vrouwen met een PIP-borstimplantaat stellen vier ziekenhuizen en privéklinieken aansprakelijk voor de geleden schade. Dat meldt het AD. Ze vinden dat een patiënt erop moet kunnen vertrouwen dat artsen weten welke medische hulpmiddelen ze moeten gebruiken. Zo'n 1400 Nederlandse vrouwen hadden een PIP-implantaat dat ze moesten laten vervangen omdat het kon scheuren en lekken. Voor het eerst heeft een Japans bedrijf in het openbaar zijn excuses aangeboden aan Amerikaanse krijgsgevangenen. Zij werden in de Tweede Wereldoorlog ingezet als dwangarbeiders. Een bestuurder van Mitsubishi Materials heeft in de VS zijn verontschuldigingen aangeboden en die werden aanvaard door een van de laatste nog levende dwangarbeiders. De Japanse overheid heeft in 2009 zijn excuses aangeboden, maar bedrijven hadden dat tot nu toe niet gedaan. Verwarde mensen komen minder vaak in een politiecel terecht, meldt de Volkskrant. In steeds meer steden brengt de politie ze na een incident direct naar de geestelijke gezondheidszorg. Daarover zijn afspraken gemaakt. Als verwarde mensen zichzelf iets dreigen aan te doen of een gevaar vormen voor hun omgeving, is de politie vaak als eerste ter plekke. De politie krijgt steeds meer meldingen over verwarde mensen. Het weer, in het zuiden bewolking en plaatselijk wat regen. In het noorden blijft het droog en schijnt de zon in de ochtend geregeld. Het wordt vanmiddag 21 tot 24 graden. Morgen in het oosten eerst nog een bui, verder droog en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Show.